Dat meldt de National Transportation Safety Board op basis van de gegevens van de vluchtrecorders. Op een persconferentie zei NTSB-voorzitter Deborah Hersman dat er geen aanwijzingen voor problemen waren met het toestel tot zeven seconden voor de crash. In eerste instantie probeerde de bemanning de snelheid te verhogen. Volgens Heursman blijkt uit de recorders dat het vliegtuig duidelijk langzamer vloog dan de bedoeling was. Anderhalve seconde voor de crash probeerde de bemanning alsnog de landing af te breken door een zogeheten doorstart te maken. Maar daarvoor was het te laat. Het vliegtuig raakte de grond en de staart van het toestel schampte een dijk. Bij het ongeluk kwamen twee passagiers om het leven en raakten tientallen mensen gewond. De nieuwe voorzitter van de Syrische oppositie, Ahmed Jarba, verwacht dat de rebellen snel wapens zullen krijgen uit Saoedi-Arabië. Hun militaire positie is nu zwak, maar daar zal door de levering snel verandering in komen, verwacht hij. In een interview met persbureau Reuters zei Jarba dat de oppositie alleen aan een internationale conferentie in Genève wil deelnemen als de militaire positie van de rebellen is versterkt. De VS en Rusland zijn al lange tijd bezig om zo'n bijeenkomst van de grond te krijgen, maar het is tot nu toe niet gelukt. In Egypte lijkt overeenstemming te zijn bereikt over de benoeming van interim-premier El Volgens de staatstelevisie gaat niet de liberaal El Baradei... maar de sociaal-democratische jurist El Dien de overgangsregering leiden. El Baradei zou dan interim vicepresident kunnen worden. Gisteren leek het erop dat El Baradei interim premier zou worden... maar zijn benoeming werd afgeblazen na felle protesten van de Noer-partij. Deze streng islamitische partij steunt het afzetten van president Morsi...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 But If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe mm, that, baby. said good